Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plaatsen in Europa zijn de stembureaus vanochtend geopend... voor de Europese verkiezingen. In Nederland kon je eerder deze week al stemmen... maar in eh, de meeste landen vandaag dus pas. In Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook Griekenland en Roemenië stemmen vandaag. In België staan er nu al lange rijen bij de stembureaus. Dat ziet de verslaggever van de VRT. Ik heb eh, de hoogste nummer getrokken. Jullie hebben een lotje trek gedaan? Eh, ja. Had je het wel met plezier gedaan? Moest het moeten? Wel gedaan, maar eh, ik ga ook met plezier naar huis. Ja. <laughs> Ja, in België hebben mensen flink huiswerk moeten doen. Ze moeten stemmen voor de EU, maar ook voor verschillende parlementen in het land. Vanavond laat wordt dan de uitslag van heel Europa bekendgemaakt. Ook die van de Nederlandse stemmers. Voor het eerst in weken zijn er weer hulpgoederen Gaza binnengebracht... via een pier aan de kust. Die werd door het Amerikaanse leger aangelegd... maar raakte beschadigd bij een storm. De pier is nu hersteld en gisteren kwam een lading van 500.000 kilo voedsel binnen. Ook eh, dekens en andere spullen zaten daarbij. De hulp is nog lang niet genoeg. Volgens de VN zitten een miljoen mensen in hongersnood. Noord-Korea heeft weer honderden ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De meeste ballonnen kwamen in zee terecht. Er hingen zakken met papierafval en plastic aan. De Noord-Koreanen zijn boos omdat er vanuit het zuiden regelmatig ballonnen die kant op komen... met daarin onder meer USB-sticks met K-pop en televisieseries. En geen pole position voor Max Verstappen, dat is ook nieuws. Voor de Grand Prix van Canada start hij vanaf plek 2. Bij de kwalificatie reden Verstappen en eh, Russell precies even snel. Maar omdat Russell zijn rondetijd eerder neerzette... mag hij vanaf plek 1 beginnen en daar is hij blij mee. Feeling good, feeling good. It's been a while since we've been in this position. But uh, important uh, to translate tomorrow. And the same time as Verstappen, how is that? <laughs> Yeah, pretty, pretty incredible. It's been a few times it's been... Uh, the last three races within a millisecond. Ja, Verstappen zegt dat het op dit moment niet lekker gaat...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 Deze uitzending is in zijn geheel gewijd aan het werk van componist en tekstschrijver Cole Porter. Een van de grondleggers van de Great American Songbook... die vandaag 9 juni in 1891 geboren werd. Het is dus vandaag zijn verjaardag en alle reden om aandacht te besteden... aan de veelheid van prachtige songs die hij geschreven heeft. In de komende twee uur komen dan ook een keur van muzici voorbij die zijn songs vertolken. Ik begon deze uitzending met Pim Jacobs en Louis van Dijk... die Night and Day speelden van hun cd... Pim Jacobs en Louis van Dijk play Cole Porter... een opname uit juli 1991. De tweede vertolker of vertolkster die klaarstaat uh, eh, is Peggy Lee. Eh, ik heb het gehaald van eh, de verzamel-cd The Best of Peggy Lee 1952-1956... die heruitgebracht werd in 1994. En Peggy zingt hier It's Alright With Me. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's alright with me. You can know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. It's alright. are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright, it's alright, it's alright with me. Alright, alright, alright with me. Miss Peggy Lee, It's Alright With Me. Dan uh, heb ik nu klaarstaan Charlie Parker eh, van zijn eh, LP en naar de hand heruitgegeven als CD Loverman. Eh, we horen Charlie Parker met een big band met onder andere mensen als Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charles Mingus, Broach om maar een paar te noemen. Het is een, een compilatie van opnamen van Parker eh, tussen de jaren 1949 en 1954. En eh, zij spelen de Cole Porter Classic I Get a Kick Out of You. dat was eh, het smooth geluid van Charlie Parker. I get a kick out of you. Eh, we doen weer wat uh, vocaals. En wel Didi Bridgewater. Didi Bridgewater wordt begeleid door een big band onder leiding van John Clayton. En het komt van de cd Dear Ella uit 1997. Een cd die ze uitbracht vlak nadat Ella Fitzgerald overleden was... als een soort tribute eh, aan Ella. Vandaar de titel van de cd Dear Ella. En het is weer zo'n echte Cole Porter classic. Let's do it. Let's fall in love. think of Siamese twins, some Argentines without means. Do it. People say I'm Boston even beans. Do it. D.D. Bridgewater. <coughs> met Let's Do It. Ik denk dat het het enige nummer van Cole Porter is... waar eh, onze hoofdstad Amsterdam in voorkomt. Dan eh, het volgende nummer van uh, Cole Porter wat ik ga draaien... is ook weer zo'n classic. I Love Paris. En dit keer wordt het uitgevoerd door het Paul Koen Trio... bekende Duits jazz jazzpianist en vocalist... Wordt begeleid door eh, Martin Giakanowski op bas en Billy Ketzer op drums. Een opname uit 2009, I Love Paris. Ja, En dat was applaus voor het Paul Koen trio. Dan, eh, we hadden net Didi Bridgewater die een tribute aan Ella Fitzgerald bracht. Op die cd Dear Ella. Maar nu hebben we Ella zelf. Eh, en Ella zingt op het Newport Jazz Festival live at Carnegie Hall op 5 juli 1973. En... Uh, Ella is in vorm en wordt begeleid door het Chick Web Orchestra. <clears throat> en ik vind dat altijd een van de... Ja, Porter, Cole Porter, heeft eigenlijk alleen maar top geschreven. Maar eh, ik vind dit altijd een heel erg mooi nummer. Ook qua lyrics, qua tekst. Ella zingt Miss Otis Regrets. Miss Otis Regrets. She's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream When the mob came and got her and dragged her from the jail, Madam. Oh, the soul who that she's unable to lunch. Ooh, Miss Otis won't be here today. zangeres. Ze, zing, ze kon van alles, maar ik vind haar altijd het allermooiste in eh, haar ballads. Ook in deze Miss Otis Regrets. Een droevig verhaal, maar zij brengt het eh, helemaal doorleefd. Eh, we gaan eens naar wat Nederlands luisteren. En wel onze top vibrafonist Frits Landersbergen. Op dit moment weer druk aan toeren bij onze Oosterburen in een internationale bezetting. Eh, en hier heb ik een opname van Frits met de West Coast Dream Band. Een eh, big band onder leiding van Niels van Haften. Zij brachten in oktober 2018 een eh, cd uit opgenomen live in Walhalla in, in Rotterdam... genaamd Gibbs Vibes. En van die cd draai ik uiteraard ook weer van Cole Porter. Ook zo'n standaard Begin the Begin. Frits Landersbergen met de West Coast Dream Band. Dan eh, weer tijd voor wat zang. En eh, dit keer uiteraard zou ik haast zeggen met Cole Porter. Uh, instrumentaal is het voor mij. heeft natuurlijk met name zijn songs allemaal ook... niet alleen op muziek, maar ook op tekst gezet. En vandaar dat ik deze uitzending ook veel zangers en zangeressen... met name zangeressen aan eh, de beurt laat komen... om naar die briljante composities van Cole Porter te luisteren. Eh, we gaan nu dus luisteren naar Dinah Washington... Eh, met een orkest onder leiding van Quincy Jones. Niet de eerste, de beste. So in Love. strange, dear, but true, dear. When I'm close to you, dear, the stars fill unfold about you. You know. in love with a joy delirious. When I knew mm -hmm, that you could care. So taunt me and hurt me. It deserts me. so in love. na Washington is het weer tijd voor wat instrumentaals. En eh, de, eh, ja, ik zal wel zeggen, hoe moet je hem beschrijven? Toch wel een van de meest karakteristieke, laat ik het zo zeggen, pianisten uit de jazz scene, Errol Garner. Als je twee maten gehoord hebt, dan herken je zijn stijl onmiddellijk. Eh, ik heb uiteraard weer een nummer van Cole Porter klaarstaan. en het is van de LP de Errol Garner Collection Volume 1 Easy to Love. En Errol wordt hier begeleid door Eddie Colhoun op bas en Kelly Martin op drums. Sideman waar hij heel veel opnamen mee heeft gemaakt. Uh, Cole Porter verwerkte vaak het woord love in zijn songs. Dat heeft u wel gemerkt als ik kijk wat ik allemaal al gedraaid heb. En ook dit is weer een song met het woord love erin, namelijk Easy to Love. onmiskenbaar bekende klanken van Errol Garner. Dan gaan we weer wat vocaals doen. Eh, en wel Morgana King. Morgana King. Ja, ik moest het ook even opzoeken. Maar eh, zij heeft toch een eh, lange carrière gehad als jazzzangeres. Begon op de 16e. Maar werd ook bekend als filmactrice. In haar eerste film The Godfather werd ze gecast als Carmela Corleone. Een rol die ze eh, hernam door ook eh, voor Godfather 2 te spelen. Eh, en uiteindelijk kwam ze in vijf verschillende films op het witte doek voorbij. Maar wij gaan naar haar luisteren als jazzzangeres. En zij wordt begeleid door Hank Jones op piano, Mundelow op gitaar... en een orkest onder leiding van Richard Heyman. Het komt van een verzamel-cd... Eh, The Cole Porter Songbook Volume 2. En eh, zij zingt Everything I Love. eyes of deep blue. favorite star, my haven in heaven above. dat was eh, de stem van Morgana King. We gaan weer wat instrumentaals doen. En wel het Konrad Paskutski trio. Nou, dat klinkt Pools en dat klopt. Want eh, zijn ouders waren Polen, maar emigreerden naar Australië. Daar werd Konrad geboren. Maar die verhuisde weer, eh, toen hij een jaar of 18 was, naar de Verenigde Staten. En daar ontwikkelde hij verder zijn jazzcarrière. Eh, ook hij bracht een eh, cd uit eh, in 2017 getiteld Night and Day. De Cole Porter Songbook. Er zijn ontzettend veel jazzmuzici die albums hebben uitgebracht... gewijd aan de muziek van Cole Porter. En dat benadrukt nog eens de genialiteit van deze componist... en ook tekstschrijver. Uh, Conrad wordt begeleid door Dylan Chamal op bas... en Doug Marcus op drums... Eh, we gaan luisteren naar het Cole nummer You're the Top. En dat waren de tonen van het Konrad Paskutski trio. Met You're the Top. Ja, als je een hele uitzending wijdt aan eh, Cole Porter... dan zijn er een paar nummers die er altijd weer bij hem eh, bovenuit stijgen... Uh, tussenuit springen, hoe je het wil noemen. En één daarvan is natuurlijk Too Darn Hot. zoveel, zoveel zangers en zangeressen hebben dat nummer geïnterpreteerd... Eh, ik heb hem eh, nu klaarstaan van Mel Tormé. Eh, Mel Tormé die, het is een live opname van het Second Concord Jazz Festival in Concord, California. In augustus 1990. Het staat op de cd Night at the Concord Pavilion. En Mel wordt begeleid door een orkest onder leiding van Frank West en Harry Edison. Eh, met ook nog doen daarmee Bob Mays op bas en Donny Osborne op drums. Nou, eh, we gaan eens even luisteren naar dit nummer Too Darn Hot. I'd love to sup with my baby tonight And fill the cup with my baby tonight I'd like to sup with the baby tonight. Fill the cup with a baby tonight. I ain't up to my baby tonight. It's too darn hot, too darn hot, too darn hot, too darn hot. I'd love to coo with my baby tonight and pitch some woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, pitch some woo with my baby tonight. Brother, you fight my baby tonight, cause it's too darn hot, too darn hot, too darn hot, too darn hot. According to the Kinsey report, every average man, you know, much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low.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 Love to coo with my baby tonight, pit some woo with my baby tonight. Brother, you fight my baby tonight, cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey do court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squab, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not. Cause it's too darn, too darn, Eh, het loopt tegen 11 en dat betekent dat we alweer het laatste nummer gaan draaien. Eh, dat eh, ook de titel Goodbye heeft, namelijk Every Time We Say Goodbye. En dat wordt hier vertolkt door Shelly Man, de drummer, en His Man. En His men are Cont Candoli op trompet, Richie Kamuka op tenor, Russ Freeman piano en Chuck Burkhover op bas.